Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De Olympische Spelen in Londen zijn voorbij. Tijdens de sluitingsceremonie kregen de 80.000 toeschouwers... in het Olympisch Stadion een show gepresenteerd... met veel dans, theater en Britse popmuziek. Op het middenterrein was een deel van het centrum van Londen nagebouwd... met onder meer de Big Ben en de Tower Bridge waar optredens van onder andere George Michael, Jesse J en de Spice Girls. En aan speelde The Who hun klassieker My Generation. Het thema van de Spelen was Inspireer een generatie. De Griekse politie is op zoek naar vijf verdachten die betrokken zouden zijn bij de moord op een Iraakse immigrant. Hij werd zondagochtend in een centrum van Athene door vijf personen aangevallen en met een scherp voorwerp gestoken. Slachtoffer werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht waar hij een paar uur later overleed. Volgens de politie waren voor het incident al een Roemeen en een Marokkaan aangevallen, maar zij wisten te vluchten. Steeds meer gewelddadige groepen treden in Griekenland op als burgerwacht. Het aantal immigranten dat wordt aangevallen is de afgelopen tijd flink toegenomen. Griekse minister van Openbare Orde zegt dat de staat hard tegen criminelen zal optreden, wat voor excuses voor hun daden ook hebben. Nigeriaanse leger zegt dat het 20 strijders van de radicaal-islamitische groepering Boko Haram heeft gedood. Maar de gevechten in het noordoosten van Nigeria kwam ook een militair om het leven. Het leger had naar eigen zeggen informatie dat een aantal Boko Haram-strijders in het stadje Maiduguri bijeen zou komen. Toen militairen de strijders overvielen, mondde dat uit in een vuurgevecht. Boko Haram is in Nigeria verantwoordelijk voor een reeks aanvallen op onder meer kerken, waarbij de afgelopen tijd tientallen mensen omkwamen. De groepering wil van het land een streng islamitische staat maken. Het weer helder, maar overdag eh, is er ook weer volop zon. Alleen in het zuidwesten bewolkt en later op de dag in het zuiden kans op een bui. Het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. Sjoerd Kuiper, de Merels. Twee oude mannen praten wat. Het is vroeg in het jaar. De eerste warme lentenacht. Jij staat in je tuin in Leiden. Ik sta in mijn tuin in Bergen. We praten door de telefoon. Een zwaluw strijkt de hemel glad. De merel zingt op het dak van het huis waarin ik woon. Ik zeg, hoor je de merel? Jij zegt, hoor je de mijne? We houden onze telefoons omhoog. Zo staan we in de lentenacht, de eerste van het jaar... en onze merels zingen voor elkaar. Roland Joris, Yardbird. Ik zou die avondelijke merel in mijn tuin op een tak in een gedicht willen zetten. Maar waarom zou ik? Hij zit per slot van rekening daar waar hij zitten moet. In een gedicht daarbuiten. In the late 60s, uh, these three little turkeys that you see here went to, uh, to Moscow Road in London, where we had some, uh, some new music to put together. And while we were doing that, which was in fact the, uh, turned out to be our very first album, the Beatles also had the White Album out, and there was one song on that album that we turned into a CSN song.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 moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. Vogels in de nacht. De Caro regelt het. Tekst, muziek en inspiratie Blackbird door Crosby, Stills en Nash. Dit is Cairo's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende tweede uur Nacht van het Goede Leven... of u 1, 2 of geen euro binnen hebt geharkt in de staatsloterij. Of u morgen vrij hebt of alweer bijna op moet. We hebben leuke nachtwaren klaar liggen. Straks het spel Trans-Europa met een vertaalde beginregel uit een Nederlandstalige hit. Dat zal niet zijn je loog tegen mij, want die is eh, zojuist definitief uitgevoerd... door Peter van Ewijk en zijn band. Eh, hij is zijn apparatuur aan het afbreken. In het laatste uur straks tegen de ochtend ontvangen we nog een groep die live kon spelen, Mr. Wallace. We ontdekken nog meerdere plekken in deze nacht... en er is cabaret met vakantie als onderwerp van monoloog. Aan het einde van het afgelopen cabaretseizoen stopte kleinkunstenaar Kees Torren zijn theatercarrière. Negen programma's heeft hij gemaakt waarvan de eerste letters van de titels achter elkaar gezet het woord labmiddel vormen. Schrijven, componeren en op het toneel staan, dat vond hij fijn, maar het theaterleven zelf, dat beviel hem minder goed. Zijn afscheid van het podium kostte hem dan nog tranen, nog vroeging. Zijn laatste voorstelling was op 5 mei in het Rotterdamse Luxor Theater. Op dit moment is hij onder andere bezig om de Tower Bridge van Londen in Lego na te bouwen. En zich te verbazen over alle leven in de tuin van zijn vriendin. En dat gunnen we hem, want je weet nooit of en wanneer hij nog met iets nieuws komt. In het vakantiecabaret wat we deze nacht laten horen... een fragment uit het programma Dood en Verderf van Kees Torren. Te beginnen met een liedje over Cuba. Daar komen zalige sigaren vandaan. En vlotte liedjes die ik niet kan verstaan. Dat vind ik dan weer minder aan omdat zo'n arme gefrustreerde Cubaan daarbij voortdurend op een trommel moet slaan. Natuurlijk niet een beste baan. Op bijna elke straathoek staan ze, een handjevol van die Cubaanse. Hun moeite met het ondermaanse en de ellende van wel eeuwen van zich af te schreeuwen. Cuba, daar moet je niet op te verdetten, met hun gitaren en trompetten. Een scheid aan muzikale wetten en valse noten, letter Cuba, dat overweldigende vruchtbare land, waar vrijwel iedere toerist op het strand bij al dat blauwe water tand. Met zo'n geweldige sigaar in de hand, vervaardigd van tabak die daar wordt geplant. Alleen is er geen olie van... al die narigheid verschillen, van die ellendige antillen, heeft men er ook zo niet te stillen. Behoefte om zo hard te gillen, dat zou ik wel eens weten willen. En dan heb ik het geneens, over al die hurricanes. Ik heb liever tien Jan Veens, of desnoods een cursus Deens, Esperanto of Chileens. Voor mij heeft heel dat hete zuiden, met al die niet tevreden kruiden en al die zongebruinde huiden en oorverdovende geluiden, geen donder te beduiden. Voor mij part mogen heel die tropen vandaag nog onder water lopen, zodat ze allemaal verzopen. En alles in die biotopen mag het dan met de dood bekopen. Of snijd die kelen van ze open, om ze vervolgens op te knopen en in het kokend vet te dopen. In elk geval te slopen. Niet dat ik zoiets doe. ik zou niet weten hoe. Ook al draagt de rest die landen met die kutmuziek op handen. En gaat op die volle stranden in de zon te liggen branden. En met verziekte ingewanden door het voedsel dat in banden wordt verkocht in loesje panden. Een der vele wantoestanden waar die landen in verzanden. Nee, laat mij maar klappertanden. Ik ga er liever niet naartoe. vind het hier altijd tropisch. Ik hou niet van de zomer. Ja, kom misschien, ik heb altijd pech. In, er, gebeurt altijd iets stoms in de zomer. Altijd iets, ik word altijd ziek in de zomer. Of, deze zomer had ik weer een teken in mijn pik. <laughs> van, van, die, van die kleine pokkenparasietjes. Ik vond dat, ik vond dat wel eng. Vorig jaar had ik, had ik, had ik ook al een take. was op, de, op dezelfde plek. In uh, Den Dolder. Die, zat in mijn arm. Daar ben ik een uur mee bezig geweest om, om, om, dat kreng eruit te krijgen. Dat zat zich helemaal naar, naar binnen te werken. Dus ik erachteraan met een pincet. Ik zat in mijn eigen vlees te graven een uur lang. Je, je moet het hele beest hebben. Als je gewoon trekt, blijft, die kop zitten. Dan ben je verder van huis. ze dus verspreiden de engste ziektes. Lyme en zo, dat weet ik ook. Want eh, heel lang geleden, als, als kind, heeft mijn eh, jongste broertje een teken in zijn knieholte gehad. Nou, een maand of vijf, zes later beginnen daar van die gekleurde ringen zich te ontwikkelen. En het, begon op te zwellen en het werd stijf. En nou heeft hij ook nog um, homofilie. Dus ik was als de dood. Ik heb ook nog geprobeerd, het was een tip die ik gekregen had... om een, eh, eh, een, glaasje sterke drank ons bovenop te houden. Dus, dus ik had wat wodka geleend. Die heb ik later ook eh, netjes in de fles teruggegoten. Dat, dat, haalt geen moer uit. Misschien dat het helpt als je het in je bloedbaan weet te krijgen. Dat, dat het ook inwendig bij het, bij kreng. Maar uur, uur bezig geweest. Na afloop kon ik ook alleen maar Liggen, liggen bibberen op de bank met die fles kraan. Dus, uh, nee, doodsangsten uitges... Dus, ja, kan je nagaan wat er door me heen ging... toen ik dus eh, eh, afgelopen zomer op de wc stond en omlaag keek. Het zal toch niet waar zijn? Want het, het lijken natuurlijk heel kleine beestjes in, in verhouding. <laughs> het zijn monsters. Ik vond het zo eng. En ik, het kwam zo, ik eh, logeerde bij een, eh, bij een vriendin van mij. Dorien, die heeft een vrijstaand huisje in de bossen van de Dolder. Ik heb al meer vriendinnen hoor, met vrijstaande bosjes. Of, eh, En, maar er zijn geen buren in de buurt. Dus je, je, kunt dat dag en nacht werken, dat is zo lekker. En je, ja, je, stoort niemand met je vulpen. Mm. Dat heel, oh, oh, heel fijn. Er is dus, dus plek zat daar, dus, dus uh, was die nacht er gewoon. Maar ze was al naar bed. Eh, maar ze heeft ook twee, eh, katten rondlopen daar. En die, eh, die geeft ze ook altijd frontline. Hè, dat is tegen, dus die, dat ze, geeft, ze geeft gif. En dat doet ze dan tussen de schouderblaadjes ergens of zo in die, in die vacht tegen dat ongedierte. En meestal zegt ze dan tegen me van je moet ze even niet aaien, want ze zijn gefrontlined. Trouwens, ik ook tegenwoordig. Mij overkomt het geen tweede keer. Die keer nee. Ik moet geen eh, lid litteken. Wat een raar grapje. Oh ja, en ehm, ik had met... Ehm, eerder die dag met, met Dirk, een van die katten, op schoot gezeten. En ik denk dat die gefrontlijnd was. En dan wil dat ongedierte natuurlijk die vacht uit... en gaat vervolgens ja, wel op, op zoek naar het aantrekkelijkste plekje van Den Dolder natuurlijk. En dat werd mijn kern van de zaak, uiteraard. Zo zat het. En ik, ik raakte zo in paniek... dat ik bijna bij de Rien de slaapkamer was binnengestormd. Rien is in de teken op een pik. <laughs> ja, ik dacht eh, net op tijd dat dat... Wat, wat had zij kunnen doen? Het gif eruit zuigen. Nee, dat eh, heb ik dus niet gedaan. Maar, ehm, En het is verder ook... Eh, maar het is er afgelopen, denk ik, dit. Dus er zijn geen symptomen, het, wordt niet stijf, het, zwelt niet op. Dus, uh... zal de dans wel ontsprongen zijn. Maar ik, ik, dacht even dat mijn laatste uurtje geslagen had... en dat, dat dit mijn laatste woorden zouden zijn. Doreen, er zit een teken op mijn piek. Klote vogel in de stille nacht ik je vleugels gooien in de gracht. Ook vannacht. Heb je met je stemgeluid mijn dromen weer verkracht. Fucking vogel in de maneschijn. Het moet een keertje afgelopen zijn stuk venijn. Vlieg jezelf de pletter van het dak of voor de trein. Vogel, ga. Vogel, ga. Voor ik mijn buks of mijn M1 laat. maak je toch weer fijn. Met wat olie en gehakte tijm. Roosmarijn. Stoven in de oven met een scheutje witte wijn. Heerlijk om voor goed van jou gekrijsd bevrijd te zijn. Straks weer lekker slapen in de stille maneschijn. Kees Doren had het over de en dit was ze zelf. Dorien Wiersma met eh, haar versie van Blackbird van The Beatles. Ja, deze zondagavond lieten ze nog één keer eh, van zich zien en horen. De hele wereld kon nog een laatste keer genieten van Gary, Mel B, Mel C, Victoria en Emma. De Spice Girls, gezeten in eh, zwarte Engelse taxis... traden ze op tijdens de slotceremonie van de Olympische Spelen. En nou, zo je carrière te mogen beëindigen, dat is niet veel mensen gegeven. Een bekende voetbaltrainer zou ongetwijfeld hebben gezegd... dan is de cirkel nu rond. Dit is de registratie van het nummer Stop... dat de Spice Girls speelden bij hun afscheidstournee in 2007. there is. No, that looks right to me. Jason, Jason. Christian, Robert, Carmine, Estoker, and Takao. Oh no, it does look right. All right then, that's fine. Ladies and gentlemen, the Spice walk in Ze waren in Londen te zien en te horen de Spice Girls. En dit kwam uit een afscheidstournee van een aantal jaren geleden. Stap. In september is eh, Hemelbestormers weer terug op Caro Radio 2. Een programma met eh, gesprekken met bevlogenen. Zij nodigen regelmatig dichters uit die eigen werk voordragen. We laten er zo eentje horen. Alexis de Rode leest De Eerste Dag. De Eerste Dag. Alles begint op de dag van de zon. God schiep volgens bepaalde bronnen op zondag de week en alles eromheen. Maar sommigen wijzen discreet op andere daders. Ra die oprees uit nu. De vogel Nix die een ei legde. Of de nakomelingen van Eimir. Aarde uit zijn vlees, bergen uit zijn botten. Uit zijn bloed de zee. In elk geval was het zondag. Je kunt je afvragen of zondag wel ideaal is om iets nieuws te beginnen. De geest nog wazig van chaos slaapt liever door. Het prillen vraagt uiterste voorzichtigheid. Iets teers is genoeg. Vleugels laten drogen. Wandelen aan de hand van papa. Volgens bronnen deed God op zondag het licht aan en cake. Tijdens een tocht door Europa komt de New Yorkse Zack Condon in contact met balkanmuziek. Hij richt zijn band Beirut op en combineert folk, pop en indie... in een vreemdsoortige halfdronken mix van muziek. Mooi en nachtelijk is dat beslist. U hoorde Sunday Smile. In onze citytrips van vannacht gaan we voort naar Zwolle. Dit jaar omarmt de stad de verhalen van de gebroeders Grim... die uit de erfenis van de vele vertellers van vroeger... de verhalen optekenden die we nu kennen als de sprookjes van Grim. Hans en Grietje hoort daarbij, Roodkapje, de Kikkerkoning... Repelsteeltje, Vrouw Holle, Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Hele spannende is dat. Joop Scheltens opent voor ons de poort van Zwolle. diepe waterwegen en hoge weerbare wallen. Dat waren de kenmerken van Hanse-steden in de middeleeuwen. Voorwaarden voor macht, samengebald binnen de stadsmuur. Zwolle bijvoorbeeld. Aan de kant van de Grote Markt staat de hoofdwacht... tegen de Grote of Sint-Michaelskerk aangebouwd. De gevel vermeldt de bouwdatum 1614 en roept ons toe waakt en bidt. Een kort dutje, mag dat wel? We hebben het alles gehad over rococo. Jawel, die laatste stijlfase van de barok, 18e eeuw. Nou, in dit geval is die gevelbekroning eigenlijk niets anders... dan een op hol geslagen schuimtaart van barokmotieven... bolle engeltjes en Lodewijk XV tierenlantijnen. Nog een heel werk om het te maken en te bekijken. Zo'n bekroning heet een attiek, een rococo-attiek, in Zwolle, aan de Melkmarkt. En de camera dwaalde toen nog even om u de peperbus te laten zien. De toren van de Onze Lieve Vrouwenkerk. Zwolle's lievelingstoren. We zijn weer terug in het Zelenkwartier en staan achter het huis met de hoofden... ooit de woning van de rector van de Latijnse school. Het huis heeft pinakels van het Lübecker type... en dit kan wijzen op de contacten die Zwolle had met andere Hansesteden. Van de 12e tot de 17e eeuw was de Hanze het machtigste Europese handelsverbond dat ooit heeft bestaan. In Zwolle gloeit de Hanze nog wat na. Elk weekend gaan wij via Harderwijk met de NS in richting Zwolle. En dan kruisen wij de IJssel naar de Trijsberg in de buurt van Oldeneel. zien wij hem staan. De peperbus, die vrije laat gotieke bollen. Daar heb hij zwollen en een hart in te juichen in mijn dikke haarse keel. Ze houden niet van hollen, niet van grappen en van gollen. Nergens anders dan in Zwolle gaan ze zo vroeg plat. Als ik moe ben van het dolle... In die leppen volle van de scholle koppen, bollen, Haagse binnenstad. Dan ken ik met de trein, in twee uur dertien Zwolle zijn. Eerst wat kijken bij die mooie winkels in de Dieserstraat, de promenade. En daarna een stukje stappen langs de Melkmacht en de Oude Sassenpoort. S'avonds dansen in de roos en in de handschoen nog een chique carbonade. Meer valt in Zwolle niet te mollen, want in Zwolle leven ze zoals het hoort. Zwolle, zonder dolle, is een einde stad. Want ze houden niet van hollen, niet van grappen en van gollen. Nergens anders dan in Zwolle gaan ze zo vroeg plat. Als ik moe ben van het dolle... In die leppen borden volle van de scholle koppenbollen. bollen, ze in de stad. In twee uur tijd in Zwolle zijn. Ik bedoel, vergelijk nou voor de Genes FC Den Haag met Pek Zwolle. Kun je niet vergelijken, hè? En hoe je keer rollenbollen in Zwolle, Snollen in Zwolle? Die zitten er niet. Parkeercontrole in Zwolle? Die staan er niet. Mijn namens nou de honderdrollen in Zwolle? Die leggen er niet. Dus als ik moe ben van het dolle die lippen worden volle van de scholen, koppenbollen Haagse binnenstad. Dan ken ik met de trein in twee uur tijd in Zwolle zijn. Zien wij u binnenkort ook eens in Zwolle? Zwolle, het Haag van Overijssel. Je hoeft nooit meer een ondertitel voor je stad te bedenken... met zoiets Den Haag van Overijssel. Van Koten en de Bies sloten aan eh, op Joop Schelters met Zwolle zonder dolle. Trans-Europa, goedemorgen. Het spel Trans-Europa, dat gaan we spelen. Ik geef u zo meteen de eerste regel van een Nederlandstalige hit... die in het Engels is vertaald. Het gaat om de allereerste regels, dus de zinnen waar het lied mee begint. En we hebben een nummer gekozen waarin dat niet het refrein is. Het begint dus met het eerste couplet. Wij willen weten om welk nummer gaat het hier. En we moeten de titel horen Artiest mag ook genoemd worden, maar de titel is het belangrijkst. U kunt zo meteen bellen op 0800-1121 of mailen naar hetgoedeleven.kro.nl. Voor beide media hebben we voor de eerste juiste antwoorden... een Nacht van het Goede Leven knijpkat. De opgave komt aanstonds. Welke Nederlandstalige hit zit verscholen achter deze vertaalde eerste regels? All the fights about sex and stuff... or about someone's birthday present... or you wanting me to join you at a party... been there, done that. De 801121 het goede leven, @karo.nl. Ik ga hem nog één keer oplezen. Welke Nederlandstalige hit zit verscholen achter deze vertaalde eerste regels? All the fights about sex and stuff. Or about someone's birthday present. Or you wanting me to join you at a party. Been there, done that. 0800-1121, het goede leven, @karo.nl. There's traffic in the sky and it doesn't seem to be getting much better. There's kids playing games on the pavement, drawing waves on the pavement. Mm-hmm. Shadows of the planes on the pavement. Mm-hmm. It's enough to make me cry. But that don't seem like it will make it feel better. Well, maybe it's a dream, and if I scream, it will burst at the seams. Whole place would fall into pieces, and then they'd say. could we have known? I'll tell them it's not so hard to tell. Nah, nah, nah. You keep adding stones, soon the water will be lost in the well. Mm-hmm. Puzzle pieces in the ground. No one ever seems to be digging. Instead, they're looking up towards the heavens with their eyes on the heavens. Mm -hmm. The shadows on the way to the heavens. It's enough to make me cry. That don't seem like it will make it feel better. The answers could be found, we could learn from digging down. But no one ever seems to be digging. Instead, they'll say, Well, how could we have known? I'll tell them it's not so hard to tell. Nah, nah, nah keep adding stones. stone. Soon the water will be lost in the well. Mm. Words of wisdom all around, but no one ever seems to listen. They're talking about the plans on the paper, building up from the pavement. Mm -hmm. The shadows from the scrapers on the pavement. Mm -hmm. It's enough to make me sigh that don't seem like it will make you feel better. The words are all around, but the words are only sounds. And no one ever seems to listen, instead, they'll sing. Well, how could we have known? I'll tell them it's really not so hard to tell. Nah, nah, nah. You keep adding stones, soon the water will be lost in the well. lost in the well. Mooi toepasselijk in het weekend dat de laatste grote groep Nederlanders de zon gaat opzoeken... en een hele grote andere groep weer terugkeert op de veilige luchthaven Schiphol. Mooi was dit, zegt Jack Johnson. Traffic in the Sky. Trans-Europa, goedemorgen. We spelen het spel Trans-Europa met bellers en mailers. De eerste met het goede antwoord krijgt een nacht van het goede leven knijpkat. Dit was de opgave, een Nederlandstalige hit vertaald in het Engels. All the fights about sex and stuff or about someone's birthday present... or you wanting me to join you at a party, been there, done that. Trans-Europa, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, met Michel. Hallo Michel. Heb je een eh, idee? Ja. Laat horen. Ja, laat het horen joh. Ik eh, zat te denken aan een verjaardagsfeest van uh, het Klein Orkest. Dat is helaas niet goed. Jammer. Jammer. ja, je zit in de buurt, maar het is hem niet. Nee, helaas. <laughs> Oké. Dankjewel. Oké. Hoi. Trans-Europa, goedemorgen. Hebben we nog iemand aan de telefoon? Goedemorgen. We hebben niemand aan de telefoon. Dan ga ik eens even kijken hoe het met de mail staat. Of we daar een, een goed antwoord hebben. Ik zie een mail van Hester Bosman en die schrijft... ik hoop dat ik in de prijzen val. Laat mij maar alleen van het klein orkest is de oplossing. En dat is hem inderdaad. Die ruzies over seks en zo of over een verjaarscadeau... of dat ik mee moet naar een feest. Nou, ik ben al geweest. Hester, heel goed. Buitengewoon scherp, zo meer in de nacht van het goede leven. We sturen jou de nacht van het goede leven knijpkat. En hier zijn ze het Klein Orkest en Laat mij maar alleen. verjaarscadeau. Of dat ik mee moet naar een feest, nou ik ben al geweest. Of dat ik te bezitterig ben. Of in de kroeg te glitterig ben. Jij hebt zo'n hekel aan die show, nou ik ben nou eenmaal zo. het heeft geen zin, het zit er echt niet in. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid is soms erger met z'n twee. Laat mij maar alleen, ook al valt het soms niet mee. De eenzaamheid en niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Wat ben je stil, waar denk je aan? ben je stil, waar denk je aan? Oh no! KRO's Nacht van het Goede Leven met Axel van der Ende. So of course you are supposed to call me tonight. You are supposed to call me tonight. We would have gone to the cinema and after to the restaurant, the one you like in your street. We would have slept together, have a nice breakfast together, and then a walk in a park together. How beautiful it then! You would have said, I love you, in the cutest place on earth where some lullabies are dancing with the fairies. I would have waited like a week or two, but you never trying to reach me. No, you never called me back. You were dating that bitch blonde girl. If I find her, I swear, I swear tequila. She stole my future. She broke my dream. I'll kill her. I'll kill her. She stole my future when she took you away. I would have met your friends. We would have had a drink or two. They would have liked me cause sometimes I'm funny. I would have met your dad. I would have met your mom. She would have said, please, can you make some beautiful babies? So we would have had boy called Tom and a girl called Susan, born in Japan. I thought it was a love story, but you don't want to get involved. I thought it was a love story, but you're not ready for that. Me neither. I'll kill her. She stole my future. She broke my dream. wrong, girl. And if I find her, I swear, you know, I swear. You have to know. I mean, uh, you know, I can do it. Man, I'll kill her. I'll kill her. Soko, Stefanie eh, Sokolinski heet ze voluit. En haar eh, wieg stond in het Franse Bordeaux. Haar vader is Pools, haar moeder Israëlisch. En die mix van culturen probeert ze ook in haar muziek te leggen. Naast zangeres is Soko ook actrice. Esther Naomi Perquin, Waterman. Je was er. Een kletsnatte grap met de blik van een duiker, klaar aan de rand van het bad. Kin op de borst. We hebben hier samen gestaan, zagen de hoofden verdwijnen, armen zwaaien, bloemetjesmutsen van gasten. Alles dook altijd weer op. Niemand zal hier nu de bodem nog raken en toch wordt eigen drijfkracht overschat. Het belang van een keurig betegelde kant, tijdig aan te tikken, om te keren. Ik slaap aan de rand van het water en zoek in een droom naar je hand tast je af. Het is warmer vandaag en er zwemmen dezelfde gekken. Voorwaarts bewegend, bestendige slag. land rond Gouda is het land van de Hollandse IJssel en van de Reewijkse plassen. En dat is altijd goed voor een passend begin, vindt u niet? Overal waar je kijkt is er water, gestoffeerd met bomen. Zie je een duttende eend op een plankier, een wuivende rietpluim, een eenzame fietser en wuivende rietpluimen. Daarna neemt de bordesleeuw het over. Hij houdt het wapenschild van Gouda en staat op een zuiltje naast het bordes van het meest sprookjesachtige stadhuis van ons land. 15e eeuw. In de 50 e jaren werden er nieuwe beelden van Philip ten Klooster in de lege nissen geplaatst. De Bourgondische hertogen en hun gemalinnen. Ergens boven een raam zit de vuurslag schakel van de keten van het gulden vlies. Het bordes is er overigens later tegen aangezet. De architect van het stadhuis was Jan Keldermans uit Mechelen... lid van het beroemde bouwmeestersgeslacht. De luiken zijn geschilderd in de heraldische kleuren keel en zilver, rood en wit... Het stadhuis is meerdere malen gerestaureerd. Al in de 17e eeuw is dat gebeurd. De achtergevel mag er ook wezen. En is misschien wel zo dramatisch omdat daar het schavot is... waar terechtstellingen altijd veel volk op de been brachten. In 1860 kwam de beul voor het laatst. Aan de overkant van de markt staat de waag, waar voornamelijk kaas gewogen werd. Zoals een steen van het gilde der kaasdragers graag wil laten zien. Belangrijker dan de kazen waren ze, oh ja. Aan de Oosthaven, eigenlijk aan de Gouwe, staat vlakbij het tolhuis... dit onwaarschijnlijke 18e-eeuwse pand vol met ramen... en met houtsnijwerk in het middentravee. Langs en onder de ramen en onder de kroonlijst. De gouden weerkaatst gaarne deze goudse glorie... en zet dat voort met de hele grachtwand. Met als sluitstuk de gietijzeren dubbele basculebrug uit 1867. Tot zover gaan we. En geen stap verder. Tot het uiterste. Tot de uiterste brug. Uit. You have stung me to the heart. I hadn't even noticed how far we had drifted apart. Can I still count you as a friend? Or have I done too much now to ever make amends? Cause I once needed just an open mind that's no reason why I'm hold. Cause now the few times we meet, all our senses is love grown cold. Can't hold on to everything. And I've forgotten what we talked about a long time since. Can't recall days with regret. Tomorrow, remember today, and all the rest forget. Cause time's gone by and all the things we did. And now just so much water under another. Ja, Tracy Thorn, die moet je erbij hebben als de rellen uitbreken... als de Marsbewoners komen, als de Maya's toch gelijk krijgen. Het heeft ze toch een verrukkelijk kalmerende stem. Everything But The Girl met Another Bridge... aansluitend op Joop Scheltens in Ontdek Je Plekje. Hij was nu in Gouda en hij komt nog terug. Hij zit de hele nacht bij. Eerder te gast in de Nacht van het Goede Leven. En dat was op 2 januari van dit jaar. Toen kwam ze hier spelen. Nina van der Leest als Nina Vine. En dit fijne thematische nachtnummer. Late Night Hour. Late Night Hour. closed, no one to call my own. So I pull myself another glass of whiskey and sip it slow. for myself, smoking my cigarettes, smoking my cigarettes, and watch the ice cube melt inside the glass. I watch the ice cube to call my own. dat het live is, want ze zat hier achter me. Maar als je die dingen terug hoort, dan denk je, wat klinkt dat toch allemaal geweldig zeg. Gewoon uit de Nacht van het Goede Leven, eh, live muziekstudio Nina Vine en Late Night Hour. Tot aan het nieuws eh, is dit de Britse singer-songwriter eh, John Allen... met een single van vorig jaar, Joanna. Tot zometeen. ashes of an old life. Let's catch this newborn flame. Hold it close and never let it die. Go with me, Joanna. Go with me in time. A pair of chances on of our dreams. Put your